7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Rond deze tijd gaan in Turkije de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. De grote vraag is of de AK-partij van president Erdogan een absolute meerderheid haalt. Daarmee zou de partij het Turkse bestel kunnen omvormen naar een presidentieel systeem, zodat de macht bij president Erdogan komt te liggen in plaats van bij het parlement. Het is vrijwel zeker dat de AK-partij de grootste blijft. Het is alleen de vraag of er een absolute meerderheid komt. Als de Democratische Volkspartij HDP de kiesdrempel haalt... zal dat de AK-partij waarschijnlijk zetels gaan kosten. Het dodental als gevolg van de scheepsramp in China is opgelopen tot 431. Nog 11 passagiers van het gekapseisde cruiseschip worden vermist. 14 mensen overleefden de ramp, onder wie de kapitein. Het schip sloeg dinsdag in zwaar weer om op de Yangtze rivier. De Chinese vicepremier heeft enkele nabestaanden gecondoleerd... en hen ervan verzekerd dat de regering zijn best doet om goed om te gaan met de nasleep van de ramp. De Amsterdamse politie is gisteravond verschillende horecazaken binnengevallen. De politie vermoedt dat er in cafés regelmatig criminele activiteiten plaatsvinden. Ook zouden bezoekers vuurwapens bij zich hebben. Het gaat om twee zaken in Amsterdam-West en één in Osdorp. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar hoeveel is nog onduidelijk. Op het WK voetbal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste zegen binnen. In Canada werd het 1-0 tegen Nieuw-Zeeland. Het doelpunt was van Lieke Martens. De Oranje Vrouwen spelen in de nacht van donderdag op vrijdag hun volgende wedstrijd tegen China. Het weer, het wordt vandaag vrij zonnig met later op de dag wat stapelwolken. Blijft droog en de temperatuur loopt uiteen van 17 graden aan zee tot 21 in Limburg. Ook morgen en dinsdag is het droog. Met een maximum van 18 graden is het koel cool voor de tijd van het jaar.